Het bericht over het opstappen volgt op het massale protest van gisteren. Miljoenen Egyptenaren gingen de straat op om tegen de regering van president Morsi en zijn moslimbroederschap te protesteren. Ze vinden dat hij te veel macht naar zich toetrekken en de economie van Egypte laten verslonzen. Tegen een brandweerman uit het Noord-Hollandse Laren is tien jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is er bewijs dat de brandweerman sinds 2006 elf branden heeft veroorzaakt, waaronder enkele woningbranden. Dat deed hij in zijn woonplaats en daarbuiten. Bij de branden vielen geen slachtoffers. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering stijgt eind volgend jaar tot recordhoogte. Dat verwacht het UWV. Vanwege de crisis hadden begin dit jaar 340.000 Nederlanders een werkloosheidsuitkering. Naar verwachting zijn het er eind volgend jaar 440.000. Het UWV noemt de toename historisch gezien fors. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat het verzamelen van informatie in andere landen niets ongewoons is... Hij is daarmee de eerste die namens de Amerikaanse regering reageert op het omvangrijke afluisterschandaal. Kerry wil niet concreet ingaan op informatie die via klokkenluider Edward Snowden naar buiten is gekomen. Door het uitblijven van echt zomerweer doen de zonnestudio's in Nederland goede zaken. De afgelopen maanden steeg het aantal bezoeken met 40 procent. Dat zegt de brancheorganisatie waarbij ruim 200 studio's zijn aangesloten. De organisatie zegt dat mensen niet alleen komen om bruin te worden... maar ook beseffen dat ze met een beetje kleur beter zijn beschermd... tegen de zon in warme landen. Het weer, bewolkt en af en toe zon. Het is 17 graden in het noordwesten tot 23 in Zuid-Limburg. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan iets warmer. Woensdag wordt het wisselvallig. Dit was het. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor knopen de Bresseplein 2 kilometer. Op de A15, Europort Rotterdam, voor spijkenissen 4 kilometer.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 got your lady down. Yes, I